uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven lopen miljarden mis door werknemers die door long-covid thuis zitten. Onderzoekers van het UMC Groningen onderzochten bijna 10.000 mensen in het noorden van het land. Ze wilden weten hoeveel mensen na corona niet of bijna niet konden werken... en berekenden ook hoeveel geld dat kost. Als een, een werknemer één maand verzuimt, dan is dat ruim 3.000 euro per maand. Voor het werken met klachten is dat een kleiner percentage, omdat het minder uh, verlies is. Mensen werken nog wel gedeeld en dan is het ruim 500 euro. Dus dat zijn eh, in de basis misschien niet enorme bedragen. Eh, maar wel als je het optelt, eh, ja, gaat, dat, gaat dat heel snel optellen en grote bedragen worden. Alleen al in het noorden kosten de gevolgen van corona werkgevers ruim 800 miljoen euro per jaar. Er moet meer gedaan worden om mensen die in de buurt van fabrieken wonen... te beschermen tegen schadelijke uitstoot. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo zouden bedrijven meer kunnen en moeten doen... om de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag te krijgen. Nou, wat ze zouden moeten doen is bijhouden. Wat stoten we uit? Wat zijn daarvan de risico's? En hoe maken we dat zo snel mogelijk minder? Ook vindt de Raad dat de overheid beter moet checken of alles wel volgens de regels gaat. En de juice is toch niet de wereld uit. Het gaat in dit geval niet over de roddels op het Insta-kanaal van Yvonne Kolderweijer... maar over een raket. Die zou vandaag gelanceerd worden op zoek naar ruimtejuice. Zo heet het als je Jupiter en ICE samenvoegt. Maar het hele feestje gaat niet door. Doordat er onweer is voorspeld, moeten ze de lancering uitstellen. Right, it's been announced. So Marianne Claire has just announced that we're going to uh, halt the uh, launch, uh, the launch operations for now, for today, due to weather Morgen wordt opnieuw geprobeerd om de juice rakettenruimte ruimte in te schieten. De raket heeft een zonde aan boord die gaat onderzoeken of er op de manen van Jupiter leven is. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen af en toe zon, smiddags weer een bui en dan gaat op 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file op de wegen in onze regio. Je hebt wat extra vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Door 7 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen is dat ruim een kwartier. De rechterrijstrook is dicht van A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt De Hoek. Staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar door het ongeluk daar zal de vertraging nog wel oplopen. Want op de A4 vanuit eh, Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelofarensveen ook nog eens 10 kilometer file met een half uur op oponthoud. Dan de A10, de ringweg van Amsterdam vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij Landsmeer 10 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A27 Gorkum Almere bij Hilversum 7 kilometer met een kwartier oponthoud onderhoud. Half uur vertraging op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22. 4 kilometer file. Op de N208 Zandpoort-IJmuiden. 2 kilometer file, eh, maar wel 40 minuten vertraging. Richting Velzen is dat. En 20 minuten oponthoud op de N417 vanuit Groenekan naar Hilversum.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 See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. I she always lying on, telling me them diamonds when she know they rhyme. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong.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 And I do it earth and the wind smoke smoking fire. Let me get your sheet, sweat. listening to keep sweat. Put you in a daze remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl?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 And I do it. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it creeping like an old man. You got to roll with the plan, cause I'm not the number.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 De rechtbank in Rotterdam heeft vier IS-vrouwen veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar. Ze gingen met hun kinderen naar oorlogsgebied in Syrië en Irak... waar ze zich bij de terreurgroep aansloten waar ook hun echtgenoten lid van waren. In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis gezeten... als gevolg van een coronabesmetting. Dat kost de werkgevers per jaar ruim 8 miljard euro... blijkt uit berekeningen van de RNOS op basis van onderzoek van het UMC Groningen. Het hoofdkantoor van de Spaanse bouwgigant Ferrovial verhuist definitief naar Nederland. De Spaanse regering is er fel tegen en heeft nog geprobeerd om de verhuizing te voorkomen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 14.